Gert Kluk met het NOS Journaal. Visverwerker Foppen uit Harderwijk was al vaak voor onhygiënische toestanden... voordat het twee jaar geleden zalm op de markt bracht met de salmonella-bacterie. Dat meldt Omroep Gelderland. De omroep heeft met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur... de eerdere overtredingen achterhaald. De salmonella-zalm van Foppen kostte twee jaar geleden zeker vier mensen het leven. In een rapport concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid... dat de besmetting een ongelukkige samenloop van omstandigheden was. IJsland heeft code rood gegeven voor de luchtvaart vanwege de vulkaan Baudabunga. Er wordt rekening gehouden met de uitstoot van grote hoeveelheden as. Code rood, de hoogste alarmfase, betekent dat een uitbarsting is begonnen of ieder moment kan beginnen. Vliegtuigen mogen daarom niet in de buurt van de vulkaan vliegen. Of de luchtvaart last krijgt van de uitbarsting hangt onder meer af van de kracht van een uitbarsting en de windrichting. De KLM houdt de situatie goed in de gaten, maar ziet nog geen aanleiding om de vliegroutes aan te passen. In Rotterdam is de verzetstrijdster Ati Visser op 100-jarige leeftijd overleden. Ze was in de oorlog koerier voor het verzet. In 2011 bekende Visser in een brief aan de burgemeester van Leiden... dat ze vlak na de oorlog een Leidse ingenieur voor zijn huis had doodgeschoten. Ze dacht aan onrechte dat de man had gecollaboreerd met de Duitsers. Er was even discussie of Visser na haar bekentenis haar verzetsherdenkingskruis moest inleveren... maar dat hoefde niet. Bondskanselier Merkel heeft in Kiev gepleit voor een wederzijds staakt het vuren... De enige oplossing voor het conflict in Oost-Oekraïne is dat het regeringsleger en de pro-Russische rebellen de wapens neerleggen. Merkel zei dat na een ontmoeting met president Poroshenko. Ze zei ook dat de grenscontroles in het oosten snel moeten worden verbeterd. Zolang er wapens van Rusland naar Oekraïne gaan, is een einde van het conflict volgens haar ver weg. Het weer, wolken, zon en buien, de zwaarste gaan gepaard met hagel, regen en onweer.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 Zaterdagavond op ZFM. week na school heb je waarschijnlijk gehad. Ik hoop dat je een beetje overleeft. Gelukkig is het weer weekend met een hoop lekkere muziek op de radio. Als opening horen we EDX met Cool You Over. Dat heb je wel verdiend na het weekend. Straks natuurlijk een beetje shownieuws. Onder andere de best betaalde DJ's van de wereld. Dan kan je meteen eh, horen wat je fout hebt gedaan in je leven. Ik heb nieuws over Lo. Ik heb de party-update. En natuurlijk gewoon de lekkerste hits op de radio. Onderweg zometeen Kimbra. Ze hebben een nieuwe plaat gemaakt. Maar is die Corey Gibson featuring Q, The Reno Tell me. I see is opportunity. What would be cool to be? Hmm. I'ma be just that, that and a lot more. Got my life, hope you got yours. I said, hey, amen. Nothing nothing gon' bring me down today. No sir, no way, no way. People gon' say what they gonna say, and that's okay. And that's okay now last night was one for the books. It turns out the goofball ain't as dumb as he looks. I told Mr. Employer take one in the tush. In other words, motherfucker, suck a dick and I poof. Not all wolf, I ain't that it was spark. That's my bitch there, dog carved dead in some bark. Mm. We be dips on the ark, but today it's all about the future. We will embark and give me the moolah. I need to kill bills like Boomer. Send that broad in, I'm a schooler. Early in the morning, dig hard and I'm yawning. Reach for the roach, but the wife still snoring. It ain't no biggie on the west side. Old Amsterdam, that's the best high. So notorious for this glorious business of getting people airborne. And this is a hey. Yeah, from 88 till infinity, being this awesome. Serendipity, witty me, he will be in class, but for really me, steady kicking ass over here like he meant to be. Hold up, hold up, why is you nagging? Overreacting, that shit ain't attractive. Get up, get active, and start feeling like you are the best thing the man has ever crafted. It ain't the end till we all seen the good life. Whatever that may be, it's on you. Like, if you happy clipping old folks' toenails, or y'all means gonna make a foot look right. Don't judge, I ain't without that. That shit for the punks, quit out that. I wanna look back and say, yeah, I did all that. That be we, my bro, and I. And I said, hey. Zandvoort. Het was muziek van Digits met de Jam. En daarvoor horen we laatste geen van Kimbra met Miracles. TFM voor de Nightwalk. Forbes heeft de best betaalde DJ's van 2014 bekendgemaakt. En Calvin Harris staat net zoals vorig jaar helemaal bovenaan. Hij harkte dit jaar bijna 50 miljoen euro binnen. En ik zal je even de top 12 eh, laten horen. Op 1 natuurlijk Calvin Harris met 50 miljoen, zoals ik al zei. Op 2 David Quetta, die haalde 22,4 miljoen euro binnen. Avicii doet het op nummer 3 met 21 miljoen. En onze eigen Chester op 4 met de eh, 21 miljoen. Op 5 Steve Oki met 17,2 miljoen. En de man uit Spijker Nissen, Afrojack op 6 met 16,5 miljoen. En Z staat op 7 met 15,7 miljoen. Cascara doet het met 12,7 miljoen. En Skrillex doet het met 12,3 miljoen. En op 10 vinden we deadmau Mouse met 11,9 miljoen. En Hardwell op 11 met 9,7 miljoen. En Armin van Buren doet het dit jaar iets minder goed. Op 12 staat hij met 8,9 eh, miljoen. Nou, met zelfs de helft kom ik niet thuis. Dus, eh, en op 12 Steve Angelo met 8,9 miljoen euro. Weet je meteen dat je iets fout hebt gedaan in je leven? ZFM Zandvoort Terug naar de muziek op je radio. Zometeen de party-update. Wat voor leuke feestjes en er allemaal gaande. Op deze zaterdag 23 augustus 2014. Maar eerst even een rustpuntje op je radio. Trey Songs hebben weer een nieuwe plaat gemaakt. What's best for you. make this hard for me. It's not Zandvoort. can. What should my caption be?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 En dat woord Selfie, dat wordt echt overal gebruikt. En zelfs eh, prijsvragen kan je winnen. En tegenwoordig hebben ze ook zo'n uh, kan je mensen uitdagen. Dan voor iemand draag je het op. Dan pak je een bak met ijs en die knal je over jezelf heen. Ja, wat je er leuk aan vindt. En dan als iemand anders die daag je uit dat doe je natuurlijk eh, met social media. En als je niet reageert, dan uh, staat er een tegenprestatie overheen. CFM Zandvoort, de partyagenda. We gaan eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal gaande zijn. En zoals altijd beginnen we eerst even met Escape in Amsterdam. Dat is natuurlijk het wekelijkse feestje Brainwash. Begint pak een beet om 11 uur, duurt 5 uur in de ochtend. De intra is 16 euro. En voor meer informatie check even escape.nl. Natuurlijk met onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Sander den Oude. Gabriel en Gastelon. En de MC is Janto. Dat is vanavond in de Escape het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. En vanavond is het Encore Invites Tineshi. Begint pakken bij het rond de klok van 12 uur tot 5 uur in de ochtend. De intree is 15 eh, euro. Met onder andere Tashiné Live, Snelle Jelle, Flava, Waxfriend, Prime en nog veel meer. Dat is vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. En vanavond in de Stalker het feestje Zomernacht After Festival X High. Society begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. De intree is 8 eh, eurotjes. En voor meer informatie check even clubstalker.nl... met onder andere een Mysteryland gast, Artie... en in de bovenzaal Jorg en Louis. Dat is dus vanavond in de Stalker in Haarlem. En als je nou denkt van ik blijf gewoon in Zandvoort... ga dan even lekker naar Club Soho. Daar is natuurlijk altijd wat te doen. En tot zover de party-update voor deze zaterdag 23 augustus 2014. We gaan door met muziek. Alweer een rustpuntje, past eigenlijk niet eh, naar de partyagenda... maar straks Straks komt het allemaal goed. We maken het goed beetje met de muziek. Priestie de nieuw van Tavlo met Not On Drugs. Shiny, happy, see you're thinking about Sprinter, Panamera, Yogi Berra, my two seater, Derek Jeter, got more stripes than all these niggas. Babe, who ballin' in the Beamer? Collar on my polo, kisses on my necklace. All my diamonds watching, now my watch is getting jealous. Smoking on the bomb in my autograph, LeBron's. Yeah, she told me I'm the one. That's when I only hit it once. Chris Brown, tezamen met Usher en Rick Ross... met een nieuw flame. En daarvoor hoorde je René Ames met de Release Yourself. ZFM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen in het centrum van Zandvoort. Straks vanaf 10 uur DJ Mauso met zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur de stevige beats met DJ Charles in de mix op je radio. En we gaan eerst even kijken naar de 10 bovenbeste platen van de dansvoet. De 10 platen die geheid voorbij komen in de clubs waar je vanavond naartoe gaat. Als je natuurlijk naar een club gaat, maar als je de radio aanzet... ook al luister je niet eh, straks meer naar ZFM, dan hoor je ze ook wel. Op 10 deze week, en him met Melten. En op 9, Plastic Funk met Don't Push Me. En op 8, Chiba Shan met OK. Op 7, Ron Carroll met Get On Up. En op 6, Ma Digital Enemy met Don't Give Up. Op 5 deze week, Lizzie Curious met Wiggle. En op 4, Sydney Charles met eh, Wiggle. Op 4, nee wat zeg ik, op 4 die hadden we net al. Nee, op 4, Sydney Charles met Hurricane. En op 3, eh, Don Diablo met Anytime. Op 2 deze week, Roughneck met Everybody Be Somebody. En deze week, voor de tweede week op nummer 1 in de team boven beste plaats van de dansgroep. Oliver Heldens, Koala. En dat waren de 10 bovenbeste platen voor de dansvloer. En dan gaan we snel door met Arno Noos met zijn heerlijke plaat Parachute. One by one we see the sun. Feel the day has just begun. That's what I call smash hit. Eh. Ja, een beetje stevige beats op de radio hier bij ZFM Zandvoort. Dat was Niels van Zand. Samen DJ E-Pop met Tricky Tricky. En daarvoor hoorde je Oliver S. en Jimmy Jules met Pushing On. Het eerste uurtje zit erop van de Nightwalk. Niet gedreurd, zometeen het nieuws en weer. En daar zijn we nog twee uur lang bij met zometeen eerst DJ Mauzo met zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur DJ Charles in de mix met zijn weekendmix.